Mark Hokker met het NOS-journaal die gemeente gearresteerd. Hij wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschriften. De oud-ambtenaar had een aantal hoge functies op het gemeentehuis in Helmond. Vermoedelijk heeft hij zeker 20.000 euro verduisterd. In december werd hij op staande voet ontslagen. Ook zijn vrouw, secretaris van de gemeente Leudal, is aangehouden. Zij wordt verdacht van witwassen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson begint vandaag aan zijn eerste buitenlandse reis. Hij gaat naar Japan, Zuid-Korea en China. Daar praat hij vooral over de dreiging uit Noord-Korea. Dat land heeft de laatste tijd veel raketten afgevuurd. Tillerson wil met zijn bezoek laten zien dat Amerika achter Japan en Zuid-Korea staat. Veel Twitter-accounts zijn gehackt. Op de accounts van onder andere Amnesty International, UNICEF, de Donald Duck en Caro Emerald stond vanochtend een Turkse boodschap met de hashtag Nazi Hollanda. Turkse regering vergelijkt Nederland met de nazi's... omdat Turkse ministers hier geen verkiezingscampagne mochten voeren. De hek lijkt te zijn ontstaan door een inbraak bij een Twitterdienst in Amsterdam. PvdA-leider Ascher heeft in Amsterdam gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook onder andere PVV-leider Wilders, Pechtold van D66 en ChristenUnie-leider Segers hebben inmiddels hun stem uitgebracht. Segers deed dat in het kleinste stembureau van Nederland, in een huiskamer in het Overijsselse dorp Marle. Tot 9 uur vanavond mogen bijna 13 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen. En bijna 3,3 miljoen mensen hebben gisteravond naar het slotdebat van de NOS gekeken. Het debat trok duidelijk meer kijkers dan eerdere debatten van deze campagne. Maandag keken 2,3 miljoen mensen naar het een vandaag debat tussen Rutte en Wilders. Vier jaar geleden keken 1,7 miljoen mensen naar het NOS-slotdebat. Het weer, het is rustig en droog met bewolking en zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen meer zon en dan maximaal 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het minder zacht en regenachtig. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan een file na een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken, 4 kilometer.